4 uur. Jan van der Putten met het NOS Schachtwagen. Bij het ongeluk kwam een lading gasflessen met acetyleen op de weg terecht. Die worden door de brandweer gecontroleerd gelicht. De bestuurder van de vrachtwagen is niet gewond. Verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De Iraanse president Ahmadinejad heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gebeld en hem en zijn moslimbroederschap veel succes gewenst. Het Egyptische staatspersbureau meldt dat Ahmadinejad Morsi heeft uitgenodigd eind volgende maand naar Teheran te komen. Dan is daar een bijeenkomst van de organisatie van niet gebonden landen. De betrekkingen tussen Iran en Egypte zijn al jaren slecht. Vorige week nog ontstond ophef toen het Iraanse staatspersbureau meldde dat Morsi in een interview had gezegd dat hij de banden met Iran wil aanhalen. Morsi ontkende toen dat hij het interview had gegeven. De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de betrokkenheid van vroegere topman van Frans Telecom bij een reeks zelfmoorden. DJ Lombard wordt verdacht van geestelijke mishandeling van zijn personeel. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties en onmogelijke prestatie-eisen. En uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Op een veiling in Parijs is bijna 2,5 ton betaald voor een afbeelding van Kuifje. Het is een originele plaat van het Kuifje-stripalbum De Geheimzinnige Ster en dateert uit 1941. Op de plaat van tekenaar Hergé is te zien hoe het asfalt smelt onder de poten van Kuifjes hond Bobby. Het weer nog vannacht vrijwel overal droog en vrij warm.